remixes. I'm dope with boca. moenie mouwen, mello moenie mouwen. Ouwe, ouwe, ouwe. De god de 9 en 9 aan. Mello moenie mouwen, mello moenie mouwen, mello moenie mouwen. Ouwe, ouwe, ouwe. Mello moenie mouwen, mello moenie mouwen, mello moenie mouwen. Ouwe, ouwe, ouwe. Mello moenie mouwen, ouwe, ouwe, ouwe. Mello moenie mouwen. Start zijn you